Michel Koenen met het NOS-journaal. Er wordt steeds meer verzekeringsfraude ontdekt. Vorig jaar gebeurde dat bijna 13.000 keer, zo'n 12 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de verzekeraars. Fraudeurs die geven bijvoorbeeld een zoekgeraakte laptop op als gestolen... of zetten een aanrijding in scène. Maar er was ook een tandarts die zijn eigen vinger amputeerde... om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In totaal werd vorig jaar voor 82 miljoen euro aan fraude ontdekt. De problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen hebben ook financiële gevolgen. Het CBR stevend dit jaar af op een verlies van 2,4 miljoen euro, meldt de Volkskrant. Er zijn lange wachtlijsten bij het CBR, vooral ouderen die hun rijbewijs willen verlengen. Onlangs werden twee ervaren bestuurders aangesteld om de problemen bij het CBR aan te pakken. De Amerikaanse president Trump wordt van steeds meer kanten beschuldigd... van het onder druk zetten van de Oekraïense president. Ook de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne... die heeft nu verklaard dat Trump een belangrijk hulppakket voor Oekraïne tegenhield... om zo een onderzoek af te dwingen naar zijn democratische rivalen. Eerder zeiden twee klokkenluiders dat ook al. Een Amerikaanse diplomaat deed zijn uitspraken voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden... als onderdeel van de afzettingsprocedure tegen Trump. En het leger des Hels vreest dat het aantal daklozen verder gaat stijgen... omdat de hulporganisatie minder geld krijgt van de gemeente. Dat schrijft het leger des Hels in een brief aan de Tweede Kamer. De hulporganisatie vangt daklozen op en begeleidt mensen die dakloos zijn geweest... of die juist hun huis dreigen te verliezen. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg... moet het volgens het leger des Hels allemaal sneller en goedkoper... met het risico dat het aantal daklozen verder toeneemt. De afgelopen tien jaar was er al een verdubbeling. Het weer nog, de mist die lost geleidelijk op.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 Mag het licht Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat eh, ik... denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl.